Jelle Visser met het NOS-journaal. In zeven grote academische ziekenhuizen worden vandaag zondagdiensten gedraaid. De spoedeisende hulp gaat wel door. Volgens vakbond FNV is het de grootste staking ooit bij universitaire ziekenhuizen in Nederland. De stakende medewerkers willen meer salaris en minder werkdruk. Rond het Utrechtse restaurant Waku Waku is het gisteravond onrustig geweest. Tientallen mensen hadden zich verzameld om te voorkomen dat de politie het restaurant zou sluiten. Burgemeester Dijksma had eerder op de dag bepaald dat het restaurant dicht moet... omdat het gasten niet controleerde op hun coronapas. Uiteindelijk heeft de politie niet ingegrepen. Rond 11 uur ging het restaurant alsnog dicht en vertrokken de betogers. De sluiting blijft van kracht zolang de eigenaren van het restaurant aangeven... de coronapas niet te zullen controleren, al dus de gemeente. De politie heeft gisteravond een jongen van 17 aangehouden... wegens het lastigvallen van drie vrouwen in Deventer afgelopen zaterdag. Twee vrouwen werden lastiggevallen in een park. Een van hen moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Een derde vrouw werd hardhandig van haar fiets geduwd. De politie wil niets zeggen over de aanhouding. Met elf en respectievelijk acht nominaties zijn de veroordeling over de Deventer-moordzaak... en de oorlogsfilm De Slag om de Schelde... de grote kanshebbers voor een Gouden Kalf, de belangrijkste filmprijs van Nederland. Dat is gisteravond bekendgemaakt. Sinds dit jaar kent de organisatie nog maar één winnaar in de categorie beste hoofdrol... en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen. Grote kanshebbers zijn Vetja van Huet voor de veroordeling... en Elise Schaap voor haar rol in Mijn vader is een vliegtuig. De prijsuitreiking is aanstaande vrijdag. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon op de meeste plaatsen uitbundig. Alleen in het noordwesten kans op een regenbui. Het wordt vandaag maximaal zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er lag glas op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. Er staat nog 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. De N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoorn is in beide richtingen dicht bij het Amstel Aquaduct.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 boom boom boom boom boom boom boom butterfly when you landed on my mind damn like you landed on my ear and then you pulled inside and now I see you perfectly behind closed eyes I wanna fly with you and I don't wanna lie my day.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 wegens het lastigvallen van drie vrouwen in Deventer. Twee vrouwen werden lastiggevallen in een park. Eén moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Het Utrechtse restaurant Waku Waku heeft gisteravond zelf de deuren gesloten. De burgemeester van Utrecht wilde het restaurant sluiten... omdat gasten niet gecontroleerd werden op hun coronapas. In zeven grote academische ziekenhuizen worden vandaag zondagdiensten gedraaid. De spoedeisende hulp gaat wel door. De stakende medewerkers willen meer salaris en minder werkdruk. Het weer. Vanochtend schijnt de zon op de meeste plaatsen uitbundig.